4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. PvdA-leider en vicepremier Ascher eist dat de lerarensalarissen omhoog gaan. Hij zegt dat de PvdA-ministers pas hun handtekening onder de begroting voor volgend jaar zetten als dat gebeurt. Dan is de koopkracht voor alle Nederlanders fatsoenlijk geregeld, vindt hij. Eind augustus moet die begroting afgerond zijn. De PvdA draagt nog verantwoordelijkheid voor het beleid van het kabinet, nu dat demissionair is, maar vervult in de Kamer al de rol van oppositiepartij. 17 containerterminals van het bedrijf APM in Rotterdam en andere delen van de wereld zijn aangevallen door hackers. Het gaat om een ransomware aanval, meldt RTV Rijnmond. Door die digitale kaping ligt het werk op de Maasvlakte al ruim een uur stil en dat kan wereldwijd gevolgen hebben. Lijstverbindingen worden afgeschaft. De Eerste Kamer heeft nu ook gestemd voor het voorstel om de restzetels bij de verkiezingen anders te verdelen. Partijen die een lijstverbinding met elkaar aangingen maakten tot nu toe kans op een extra zetel. Tegenstanders van het systeem vonden dat lijstverbindingen het stelsel van evenredige vertegenwoordiging doorbreken. Anderen benadrukken juist dat door afschaffing de restzetels naar de grootste partijen zullen gaan. Op een afrit van de A59 bij Den Bosch is een vrachtwagen gekanteld met jonge stieren. Twee hebben het ongeluk niet overleefd. Volgens de politie liepen er zeker 30 stieren via de afrit richting de snelweg. Die werd voor de zekerheid een tijdje afgesloten. De stieren zijn door een andere vrachtwagen verder vervoerd. Ga naar het slachthuis, meldt Omroep Brabant. Het weer tot slot. In de loop van de middag neemt vanuit het zuiden de kans op buien toe. Mogelijk met onweer. Het is nog zo'n 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Morgen is het wisselvallig en dan wordt het opnieuw 21 tot 25 graden. Dit was het en... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files in de Randstad op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. 8 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Vertraging ruim 20 minuten. Vanuit Amsterdam naar Utrecht op de A2 bij de Leidse Rijntunnel 2 kilometer. Dat komt door een kapotte auto. Vertraging 10 minuten. De A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude 6 kilometer.